Hoeveel minder het dit jaar precies is, wil de bank niet zeggen. De directeur van het Haagse Museum Kom heeft in 2017 voor 400.000 euro marketingbedrijven ingehuurd, waarvan hij zelf bestuurder en aandeelhouder was. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. De beschuldigde directeur van het voormalig Museum voor Communicatie ontkent tegenover het journalistieke platform dat hij zich heeft bemoeid met de inhuur van bedrijven. Uit het onderzoek blijkt ook dat de directeur een jaarlijks managementbedrag van zeker 176.000 euro rekent. Veel meer dan gebruikelijk voor een klein museum. Congo moet de officiële bekendmaking van de uitslag van de presidentsverkiezingen uitstellen, vindt de Afrikaanse Unie. De Organisatie van Afrikaanse Landen heeft twijfel over de uitslag. Volgens de kiescommissie is Felix Tshisekedi de winnaar, maar zijn uitdager, Fayulu, zegt dat hij de winnaar is en dat Tshisekedi heeft gesjoemeld. Het is nog nooit gebeurd dat de Afrikaanse Unie heeft opgeroepen tot uitstel van de uitslag. Tjeerd Bruinja is de nieuwe dichter des vaderlands. De 44-jarige Friese Amsterdammer neemt de titel over van Esther Naomi Perkin... die de afgelopen twee jaar gedichten schreef bij nationale gebeurtenissen... en als ambassadeur van de poëzie optrad. Bruinja is volgens de benoemingscommissie een dichter... die in eerlijke, eenvoudige woorden zowel gevoelig als scherp kan zijn. In NRC zegt de nieuwe dichter des vaderlands... dat hij de menselijke kant van de zaak wil belichten... en zoeken naar een nuance. Het weer, eerst nog plaatselijk glad, verder bewolking en zon... en in het noorden een enkele winterse bui, middagtemperatuur 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een file op de N402 van Maarsen naar Loenen... Tussen Oud-Loosdrecht en de aansluiting met de N201 2 kilometer. Je bent daar wel een half uur langer onderweg. De andere kant op richting Maarse ook een kwartier vertraging tussen Breukelen en Maarsebroek.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 I really burn. Well, I guess I never learned, and I sure it. If you've got a heart, and if you're kind, then don't keep us apart. Make up your mind. You're undecided now, so what are Ja, dat was eh, Undecided. Vertolkt door zangeres Sylvia Droste. Met de groep Bart Bones. Onder leiding van trombonist Bart Valier. Aan de slagwerk hadden we John Engels. En die zit ook aan het slagwerk bij het volgende stuk. Een trio-opname. Trio Arnold Klos, piano, Henk Haverhoek ik zou zeggen, good old Henk Haverhoek. Die zal al uh, eh, vergevorderde leeftijd, maar speelt nog steeds als een duivel zo goed. En John Engels, a little expertise. welkom terug bij <laughs> deel 2 ZFM Dit was eh, het trio van Arnold Klos... met een kleine, maar fijne slagwerksolo van good old John Engels... die nog steeds rondtoert door Nederland, nog ontzettend lekker speelt... Eh, in de tachtig is, maar van geen ophouden weet en terecht. We gaan nu naar... Eh, de gitaar van Lorindo José de Arujo Almeida Nobrega Neto... oftewel Lorindo Almeida, een eh, gitarist die eh, in Brazilië is geboren... en zijn succes verder heeft uitgebouwd in Amerika... waar hij onder meer speelde bij Stan Kenton, Bud Schenk, Stan Getz... Ehm, Giao Gilberto Bossanova Quartet, de Modern Jazz Quartet. Nou, te veel om op te noemen. We gaan luisteren naar ehm, het stuk Samba Triste. me. Mom, she's also nice to me. She is almost breaking my heart. I'm beside her. Please let her conscience guide her mom. She wants to marry me. Be my honey, babe. Every moment she gets bolder. Now she's leaning on my shoulder, mom. She's kissing me. Ma, she don't look good to me. Ma, her waist is 53. She has almost ruined my car when we go out. All the tires begin to blow up, Ma. She wants to marry me. be shoot come later. It's got to look like an alligator, Ma. Why don't you rescue me, Ma? I found out she's got dough, Ma. She owns the B and O. She has just bought eight city blocks in New York City once this girl looks pretty, Ma. If I would say I do, she would promise to make my future very pleasant. Fort Knox will be my wedding present, Ma. She looks good to me. Buy me the seven seas to swim in, refix the beach with gorgeous women, Ma. She looks good to me. Ma, she's making eyes at me. Dat is eh, de groep, de jazz- en bluesband van Chris Monen. Eh, ook te gast geweest hier in eh, de reeks Jazz in de Kort. Chris Monen op de gitaar. Sjoerd Dijkhuizen, ook een oude bekende hier in de Kort, Op de tenor Jos Machtel speelt op deze cd trombone, cornet en tuba. Hij is ehm, tegenwoordig al een hele tijd de vaste bassist van het fameuze Brussels Jazz Orchestra. Een eh, flinke tegenhanger van onze eh, Jazz Orchestra of de Concertgebouw... onder leiding van Henk Meutgeert. Eh, die, die Brusselse jongens die zijn op heel hoog niveau aan het spelen. Martijn Vinks speelt slagwerk en Frans van de Geest horen we op de bas. We gaan nog één stukje van deze cd horen. De One Note Samba. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want als ik zeg de One Note Samba, dan gaan we ook horen de One Note Samba. This is just a little samba built upon a single note. Other notes are bound to follow, but the root is still this note. Now, this new one is the consequence of the one we just been through. As I'm bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing, or nearly nothing. I have used up all the skill and knowing at the end I come to nothing, or nearly nothing. So I come back to this first note, as I must come back to you. I will pour into this first note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, Ray me fa sol la ti He will find himself with no show. Just play the note you know. Música There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing, or nearly nothing. I have used up all the skills I know, and at the end I come to nothing, or nearly nothing. So I come back to this first note, as I must come back to you. I will pour into this first note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, bring me fa sol let it do, he will find himself with no show. Just play the Chris Monen zong en speelde met Chris Monens Jazz and Blues Band. We gaan nu luisteren naar Buddy Rich... een Amerikaanse jazzdrummer en bandleider... door velen beschouwd terecht als de meest legendarische... en invloedrijke drummer in de geschiedenis... Ehm, vanwege zijn fabelachtige techniek, onuitputtelijke energie... en ridicule snelheid waarmee hij kon spelen. Hij, al elke slag was raak. Het was perfect tot in de puntjes, altijd. En hij had, speelde altijd maar op een relatief klein, bescheiden drumstel... maar haalde daar van alles en nog wat uit. We gaan ehm, luisteren naar een live opname in een mellow tone. daar wil ik niks aan toe. De big band van Buddy Rich live op North Sea Jazz Festival. We gaan nu naar een Belgische multi-instrumentalist, Ronnie Verbiest. Die speelt eh, voortreffelijk accordeon en saxofoon. En eh, speelt in allerlei bezettingen en is veel gevraagd in de jazz scene, nationaal en internationaal. We gaan luisteren naar een stuk van een cd die heet Ronnie Verbiest Plays Dave Brubeck. En het zijn bijna allemaal composities van uh, Brubeck. En het eerste wat ik graag wil laten horen is eh, Verbiest op het accordeon Broadway Bossa Nova. Johnny Verbiest op zijn accordeon. Hij speelt ook voortreffelijk sax. En daar gaan we nu een voorbeeld van horen. De, ook een compositie van Dave Brubeck. The Basie Band is back in town. was Ronnie Verbiest. We gaan nu over naar Rob Matna. Hij speelde in de Nederlandse jazz een dubbele sleutelrol. Sinds de vroege jaren 50 als bobpianist... en vanaf 85 als conservatoriumdocent. In 1998 kwam hij naar het North Sea Jazz Festival... met een quintet vol jonge talenten... die deels bij hem hadden gestudeerd. Heerlijk als je het zo kan uitzoeken. Zoals eh, pianist Michiel Boslap. In zijn compositie Melodion is Matna op keyboard te horen... maar hij geeft sopraansaxofonist Tom Beek... ook een bekende hier in Zandvoort, uh, in de kort. Michel Boslap en bassist Frans van der Hoeven alle ruimte. Rob Matna Quintet. nummer Ungaria. Een compositie van Django Reinhardt. Gespeeld door slechts drie personen. En het klinkt vol en mooi en zuiver. En gewoon helemaal goed. John Friedrichs, rhythmgitaar. Robin Nolan, de solo-gitarist. En Paul Meander op de contrabas. Ik laat nog een stukje van dit trio horen... En dat is eh, de September Song. Eh, deze uitzending van ZFM Jazz op zondag besluiten, luisteraars. Maar niet nadat ik eh, iedereen van harte aanbeveel vanmiddag te gaan luisteren en kijken naar Deborah Carter in de krocht in de serie Jazz in de krocht. Het tweede bericht is dat wij uh, eh, ZFM Jazz samenstellen en presenteren met een, een team. En dat team dat uh, zou uitbreiding erg op prijs stellen. Dus als je erover denkt om ook eens te presenteren... of eh, een bijdrage te leveren of een mee te presenteren eh, op zondagochtend... wees van harte welkom en meld je aan. We zijn eh, altijd erg blij als er uitbreiding komt... en mensen meedoen bij het samenstellen van dit programma. De laatste noten zijn voor twee heren uit Haarlem. Ruud Brink en Ray Kaart. Die eh, heel veel dingen samen gedaan hebben en mooie opnames gemaakt. Ik ga nu draaien Sunday. En wij horen uh, eh, Descartes, Ruud Brink op de sax... Eh, Jan van Twijfer op de piano, Tijmen Halwerf gitaar... Hans Mantel op de bas en Chris Dekker op het slagwerk. En dat eh, gaat zijn het nummer Sunday.